een Klomp met het NOS-journaal. Islamitische Staat heeft een Romeinse triomfboog van 2000 jaar oud opgeblazen in Palmyra. Dat heeft het hoofd van de Syrische Dienst voor Nationaal Erfgoed gezegd tegen persbureau Reuters. Volgens hem hebben bronnen in de stad de vernietiging bevestigd. IS heeft al meerdere keren eeuwenoude gebouwen in de stad verwoest. Onder meer drie graftorens en de tempel van Bel. De stad Palmyra staat in zijn geheel op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Ook in andere steden heeft IS kunstwerken en cultureel erfgoed vernietigd. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgegeven vanwege dichte mist. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve voor Noord-Brabant en Limburg. In de rest van het land is het zicht lokaal heel slecht. Ook de ochtendspits kan er last van krijgen. Volgens het KNMI lost de mist waarschijnlijk pas aan het eind van de ochtend op. In het noorden en het IJsselmeergebied kan de mist tot de middag blijven hangen. In Portugal heeft de centrumrechtse regeringscoalitie haar meerderheid in het parlement verloren. Het twee-partijenverbond van premier Coelho blijft nog wel de grootste, maar kan niet zonder de steun van de socialistische partij regeren. Dat dreigt politiek nog lastig te worden, want de socialisten staan ver af van de regeringspartijen. Volgens voorlopige uitslagen heeft de regeringscoalitie 37% van de stemmen gekregen. De socialisten zijn niet verder gekomen dan 32%. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de eerste slachtoffers begraven van de bedevaartramp in Saoedi-Arabië. Er waren duizenden mensen bij de ceremonie. Ze schreeuwden dood aan al saud waarmee ze de koninklijke familie van Saoedi-Arabië bedoelen. Volgens Teheran is de Saoedische regering verantwoordelijk voor de dood van de honderden Iraanse pelgrims die omkwamen in de verdrukking bij Mina tijdens de Hajj. Het weer, vannacht neemt de bewolking toe. Blijft wel droog bij minima tussen de 8 en 11 graden.